uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Rond deze tijd wordt Dick Schoof in een persconferentie gepresenteerd als de beoogd premier. PVV-leider Wilders is daar blij en trots op. En ook de andere partijen van de nieuwe coalitie zien het wel zitten met hem. Ja, dit is een eh, man met eh, heel erg brede ervaring... Eh, binnen de overheid. topambtenaar geweest, echt ook op hele zware dossiers. Nou, ik heb afgelopen jaren zeer prettig met hem samengewerkt. Hij is heel erg goed in eh, verbinden, de boel bij elkaar houden. Ik vind het een, een, hele sterke persoonlijkheid. Ik ben blij dat we eh, gezamenlijk tot een positieve keuze gekomen zijn voor een premierskandidaat. Uh, die ook ehm, los van de vier partijen staat. Ehm, en ja, blij dat hij bereid is om dat te doen. Schoof is nu nog de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. eerder was hij de baas van inlichtingendienst AIVD en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Israëlische tanks zijn het centrum van de stad Rafah binnengetrokken in het zuiden van de Gazastrook. Eerder werden die alleen gezien in de buitenwijken van die stad. De afgelopen drie weken zijn er 1 miljoen mensen uit de stad gevlucht, zegt een hulporganisatie van de Verenigde Naties. Correspondent Nasral Al-Biballa vertelt hoe het met die mensen is. Veel mensen die zijn naar die zogenaamde humanitaire zone gevlucht. Het gebied bij El Mouassi, dat is meer richting de kust. Maar die omstandigheden daar die zijn eh, slecht, horen we. De tekorten zijn nog steeds enorm. En hulporganisaties die blijven benadrukken dat dit gebied eigenlijk niet geschikt is... om mensen daar op een menswaardige manier op te vangen. Ja, de gevluchte mensen in Rafah zijn nu in grote nood. Er is veel te weinig ruimte voor zoveel mensen. En ook er is er een groot tekort aan sanitair, eten en schoon drinken drinkwater. En dan nog dit, een fan van deze band heeft niet alleen een selfie met de zanger gekregen. sky stars. Ja, het gaat om Coldplay. Een vrouw die naar een concert van hen ging, Sandra, leidt aan artrose, heeft een slechte heup waardoor ze niet goed kan lopen. Ja, onderweg naar dat festival waar Coldplay zou spelen, rust ze heel eventjes uit. En ineens stopte er een auto naast haar. Ging een raampje naar beneden en ja hoor, ineens ziet ze het gezicht van zanger Chris Martin. Ze kreeg een lift van hem en later ook nog een selfie. De Britse vrouw zegt dat ze nog steeds niet kan geloven dat dit is gebeurd. Het weer dan nog. Er trekken tot later vanavond buien over het land. En het kan ook flink gaan waaien. Morgen begint de dag ook met regen. Maar later wordt het droger. En wordt het dan een graad of 18. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 150 kilometer file. De files met een kwartier of meer vertraging staan op de A9 Alkmaar richting Diemen... Tussen Bad en amsterdam Pardam, 20 minuten opgetrouwd. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost richting Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam de Baarsjes en Knoop het is de vertraging drie kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en afrit Almere Haven. Drie kwartier vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. n 9 Alkmaar richting Den Helder tussen Schorrel en Petten 20 minuten. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen het Zand en Afritschagerbrug 20 minuten oponthoud. De N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 20 minuten vertraging.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 Op het dakterras van de beachclub op Mallorca dat vorige week instortte... mochten geen gasten zitten. De zaak had daar geen vergunning voor, blijkt uit onderzoek. Bij het ongeluk kwamen vier mensen om het leven. Paus Franciscus heeft excuses aangeboden voor zijn uitspraken over homoseksuelen. Op een bijeenkomst van Italiaanse bisschoppen gebruikte hij vernederende woorden... toen hem werd gevraagd of celibatair levende homo's een priesteropleiding zouden mogen volgen. Franciscus wil dat niet. Het weer. In het noorden is het nog droog, maar vanuit het zuidwesten trekt regen over het land.